Mohamed Badi werd gearresteerd in een appartement in Cairo. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot geweld... De moslimbroederschap wil dat de afgezette president Morsi weer aan de macht komt. In Amerika is tegen militair Bradley Manning 60 jaar cel geëist... voor het doorspelen van informatie aan klokkenluiderssite Wikileaks. Volgens de aanklager verdient de 25-jarige Manning het... om nog een groot deel van zijn leven in de gevangenis te zitten. De uitspraak wordt deze week verwacht. Meldmisdaad Anoniem heeft in het eerste halfjaar... veel meer meldingen gekregen van mishandeling en straatroof... Bij de anonieme tiplijn kwamen 221 meldingen binnen van mishandeling, bijna een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het leger van Nigeria zegt dat de leider van terreurbeweging Boko Haram mogelijk is omgekomen. Abu Bakar Shekau zou zijn bezweken aan de verwondingen die hij eind juni opliep toen het leger een basis van Boko Haram aanviel. Bij aanslagen van de radicaal-islamitische beweging zijn de afgelopen jaren duizenden mensen in Nigeria omgekomen. De Britse autoriteiten hebben gedreigd met juridische stappen tegen The Guardian... tenzij de krant materiaal van klokkenluider Edward Snowden zou overhandigen of vernietigen. Dat schrijft de hoofdredacteur. Uiteindelijk zijn onder toezicht van een Britse inlichtingendienst enkele computers vernietigd. De hoofdredacteur spreekt van een nutteloze, symbolische actie... en zegt dat de berichtgeving over Snowden doorgaat. In Den Bosch zijn gisteravond drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Het is niet bekend hoe ze er aan toe zijn... De schietpartij was op de Bruistensingel. Daar in de buurt werden twee betrokkenen opgepakt... en in het ziekenhuis werden ook de drie gewonden aangehouden.